Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Helmond... zijn een peuter en een tiener gewond geraakt. Het meisje van twee zat bij haar moeder achter op de fiets... en kreeg een kogel in haar been. Een 15-jarig meisje raakte gewond aan haar arm. Het eigenlijke doelwit was een auto... waarvan de inzittenden op het moment van de schietpartij op de vlucht sloegen. Een verdachte ging daar vandoor in een andere auto... maar is inmiddels opgepakt. Tegen een Nederlandse jongen van 17 is in Spanje vier jaar cel geëist... wegens ontucht met twee meisjes. Volgens de Britse vriendinnen van 12 en 14 moesten ze tegen hun wil... seksuele handelingen verrichten nadat Charlie T. hen dronken had gevoerd. T. zit al sinds afgelopen zomer vast in Spanje. Hij was op vakantie met zijn familie... en zou de meisjes bij het zwembad van het hotel hebben benaderd. Na het leegdrinken van een fles wodka zou het misbruik hebben plaatsgevonden. Getuigen van het incident zijn er niet. Er rijden morgen minder treinen vanwege de verwachte sneeuwval. NS en ProRail laten de treinen volgens een aangepaste dienstregeling rijden. Op de meeste trajecten betekent dit dat er een trein per half uur rijdt... in plaats van een trein per kwartier. Ook automobilisten moeten rekening houden met de sneeuwval. Rijkswaterstaat verwacht vooral in de ochtend een iets drukkere spits... en waarschuwt voor gladheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de vergismoord op Rob Zweekhorst. De GGZ-directeur werd in 2014 van dichtbij doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet in zijn woonplaats Berkel en Rode Reis. Later bleek dat de cocaïnehandelaar Dennis van den B. waarschijnlijk het doelwit was en dat hij enigszins op Zweekhorst leek. De verdachte van 44 zat al vast voor iets anders en is in zijn cel aangehouden. Eerder werd een man van 51 uit Schiedam opgepakt. Het weer. In het midden en zuiden van het land zon. In het noorden is er kans op wat regen en daardoor ook op gladheid.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 Er staat ongeveer 50 kilometer file in de regio. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Stel een ongeluk gebeurt op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Diemen. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat leidt tot file op de A10.